Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De procureur-generaal van Israël draagt het leger op om per direct 3000 ultra-orthodoxe joden op te roepen voor militaire dienst. Gisteren zette het Hoge Rechtshof een streep door de uitzonderingspositie voor strenggelovige joden. Naar schatting zijn er 63.000 jonge ultra-orthodoxe mannen voor wie de dienstplicht voortaan ook geldt. Naast het oproepen van de eerste 3000 moet het leger ook met een plan komen om de rest van die groep in dienst te nemen. Door een grote brand in Waddingsveen heeft de brandweer bewoners van ruim 50 appartementen in een seniorencomplex ontruimd. Volgens een woordvoerder van de brandweer is het een uitslaande brand geweest en moesten er mensen van balkons worden gered. De brand ontstond dinsdagavond laat en was al snel onder controle. Maar vanwege de grote rookontwikkeling werden ook na de brand nog inwoners geëvacueerd. Ze zijn ondergebracht in een nabijgelegen zalencentrum. Het Stedelijk Museum in Amsterdam gaat een schilderij teruggeven aan de nazaten van de rechtmatige Joodse eigenaar. Het gaat om het werk Odalisk van de Franse schilder Matisse. De Duits-Joodse textielondernemer Albert Stern verkocht het werk in 1941 aan het Stedelijk Museum. De familie had het geld nodig om te kunnen vluchten voor het naziregime. Het museum vindt dat er sprake is geweest van onvrijwillig bezitsverlies... en dat het werk verbonden is met onuitsprekelijk leed dat de familie is aangedaan. In de hele Gazastrook is nog altijd een groot risico op hongersnood. Dat schrijft de VN-voedselwaakhond IPC in een nieuw rapport. De organisatie noemt de situatie in Gaza catastrofaal. De IPC verwachtte dat er nu al hongersnood zou zijn... maar door het toelaten van iets meer hulpgoederen door Israël... is dat officieel nog niet het geval. Maar volgens de VN-voedselwaakhond is er op dit moment zonder twijfel sprake... van extreem menselijk lijden in Gaza. Het weer, het is helder. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 15. Morgen schijnt de zon volop en de temperaturen stijgen naar 25 tot 30 graden.